uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In hoger beroep is 20 jaar cel geëist tegen de man die zakenman Koen Everink zou hebben omgebracht. Tenniscoach Mark de J. werd vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar voor het doodsteken van Everink. De gokverslaafde de J. had een schuld van 80.000 euro bij hem. De J. heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft gedood. Het Openbaar Ministerie eist nu twee jaar meer dan bij de rechtbank... omdat de J niet meewerkt met het onderzoek... en volgens het OM meerdere malen aantoonbaar heeft gelogen. Gerrit Salm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank. De bank in Denemarken die worstelt met de nasleep van een witwasaffaire. Salm was eerder de hoogste baas van ABN AMRO en oud-minister van Financiën. Ook werkte hij bij de voormalige DSB-bank en was die informateur van het huidige kabinet. Aandeelhouders van Danske Bank stemmen in maart over Salms benoeming. Eurocommissaris Frans Timmermans is tijdens een bezoek aan Hongarije vorig weekend voortdurend gevolgd, zeggen bronnen rond de PvdA-politicus in de Telegraaf. Overal waar Timmermans kwam doken twee mannen op die hem filmden, maar verder niet zeiden. Volgens de bronnen waren het mogelijk agenten van de Hongaarse overheid. Timmermans ligt voortdurend overhoop met de Hongaarse regering... die hij verwijt de democratische rechtsstaat niet na te leven. Timmermans was in Hongarije in de hoedanigheid van spitsenkandidaat... voor de socialisten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De verpleger die wordt verdacht van insulinemoorden... moet voor elf zaken voor de rechter komen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In vier van de elf gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving... insuline hebben toegediend, zonder dat dat noodzakelijk was. Hij zit nu ruim een jaar in voorarrest. Lange tijd bleef onduidelijk in hoeveel zaken hij verdachte is. Het gaat dus definitief om elf gevallen.